Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Biesveld op 501. by now I know the score. Have my share of broken dreams. I've had some dark, lonely days. I've caused some heartache of my own. found the strength to carry on. 60 minuten nu achter ons. En nog een kleine 60 minuten voor ons. En zoals ik altijd zeg, we zijn op weg naar bieruur. Dit is het tweede uur van donderslag tijdens de Radio 5 lijn Daverende Donderdag. En straks heb ik voor jullie de donderdisk, de platenkeuze voor Rob wat gaan we eten en de polplaat. En de hele week konden jullie stemmen op een plaat van Longtol, Ernie en de Shakers. En de platen met de meeste stemmen horen jullie vlak voor bieruur. Op mijn weblog staat een nieuwe polplaat eh, klaar en je kunt daar gaan stemmen. Eh, gaat eh, eventjes naar rvd501.web-log.nl Ik herhaal het nog eventjes. rvd501.web-log.nl En dan zie je in de middelste kolom in het oranje kader de pol klaarstaan. Ga er even heen en breng je stem uit. Aan het eind van dit uur vertel ik daar meer over. En eh, dit tweede uur eh, ben ik gestart met Danny Bryant's Red Eyed Band. En Danny Bryant, die komt uit Engeland vandaan. En ik zag hen dit jaar voor het eerst in de Waardse Tempel in het voorprogramma van Walter Trout. En eh, ja, Danny Bryant, het is toch wel een hele goede band. En ze hebben ook een gloednieuwe plaat. En van deze plaat hoorde je Just As I Am. Eh, en voor ik de donderslag natuurlijk ga draaien, heb ik eerst nog even een plaatje voor jullie. En dat is ook een plaat van 2010 en dan van Nederlandse bodem. En dat is van Kane in duet met Ilse de Lange. High Places. Take me to high places. Show me new faces, sing it now. Take me to far borders. sky for a now. When the river starts to calm, I'll go back if I ever left at all. Oh, when the river starts to calm, take me back to the river. for new saviors. What we lost breaks us singing now. and tell us about true glory and bring us new stories sing it now when the river starts to call I'll go back if I ever left at all. Oh, when the river starts to call, take me back to the river. 501 daverende donder. De donderdisc is vandaag van Frankie Smit en heet Double Dutch Bass. Dit is Radio 501. Is Radio Carla Oud vertelde mij dat dus, ze eh, de nieuwste plaat van Alan Clark, een van de mooiste platen vond van 2010.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 Ricardo, voor jou een zwingend lied uit Zuid-Afrika. Miriam Makeba met Pata Pata. blijven even bij Afrika. Dit jaar werd daar het eh, wereldkampioenschap voetbal gespeeld. En dat weet iedereen natuurlijk. En in het programma eh, Zomersportavond, nee, Sportzomeravond, eh, kwam steeds een mooi lied langs. En dat bleek van Mafico Zolo te zijn. En de song heet Maribi. was de herkenningstoon van het programma Sport Zomeravond. Nu gaan we naar een triest moment. Solomon Burke is ons dit jaar ontvallen. De man die Everybody Needs Somebody to Love schreef. Dit is een hit geworden van de Rolling Stones en ook voor de Blues Brothers. Eh, Solomon Burke had in 2010 net een nieuwe schalplaat opgenomen en natuurlijk de cd met De Dijk. Een cd met erop songs van De Dijk die hertaald zijn in het Engels. Solomon Burke voelde zich eh, een waardig bandlid van De Dijk. Dat vertelt Huub van der Lubbe in De Wereld Draai Door. Vlak voor de cd-presentatie kwam hij aan op Schiphol en vlak na de landing overleed Solomon Burke. Om nog een keer van zijn stemgeluid te genieten heb ik hier in de cd-speler Solomon Burke met De Dijk Hold On Tight.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 En dan is het in de huiskamers waar men zit te luisteren ook half bier. En natuurlijk ook aan de andere kant van de lijn is het half bier. En dat betekent dat Rob Ricard op mij zit te wachten voor zijn fabuleuze platenkeuze. Nou, we hebben in het eerste uur er iets over gezegd. Ik ben benieuwd wat het is geworden. Dag Rob. Nou, ja, hallo. Ja. Ben, ik in ben ik in beeld? Ja, je bent helemaal in beeld op de radio. Mooi. Op de webcam dus. Eh, goed. Ja. Ja, het is hier is het geen half bier. Het is hier half Berenburg. Oh, half Berenburg. Ja. Ja. Maar dat geeft niet, hè? Nee, dat geeft helemaal niet, joh. Nee, nou, ik zal het je maar vertellen, want ehm, eh, kennelijk heeft het niet eh, geresulteerd in enige lichtgeving bij, bij jou. Nee, Terwijl dat natuurlijk kerstmis het feest van het licht is. Maar het is namelijk zo, vorige week werd ik overvallen doordat je me nog een keer belde. Terwijl ik daar dus niet op gerekend had. Oh, bedoel je die overval? Die overval oh, bedoel ja, ik. En toen heb ik een, eh, heb ik een, eh, een plaat van uh, Jon en Joko John en Joko, ja. En, en nu weer. Dat was Last Christmas... nee, Happy nou, Christmas War is over. Happy Christmas War is over. Ja, die andere is van Wem. En ja, die was nummer 1 in de kerst top 10 op Sky Radio. Ja. ja, toen zat ik toevallig bij de kapper toen ik dat hoorde. Want ik luister daar natuurlijk nooit naar. Oh. Maar eh, ja. nu is het dus toen. Lennon. Toevallig bij de kapper. Het is met tijdschrift ook altijd zo, hè? Ja. Nee, eh, heb ik toevallig bij de kapper gelezen. lach, hè? Laat je vroeger bij de kapper. <laughs> Oh, dan ben je al een hele tijd niet meer naar de kapper geweest, hè? <laughs> maar, het is eh, ook nog lach 69 geweest. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Ja, nou ja, goed. Laatste dag van, de, eh, van dit, eh, de laatste donderslag van het jaar. Ja. Nee, eh, ja. ja? Nee, maar ja, dus, ja, dus, dus nu, nu komt dus een, een, nummer van, van John Lennon alleen. Ja. Maar wel weer geïnspireerd door uh, Yoko Ono. Oh. Want die heeft een, een, een drie, driezinnig gedichtje ooit geschreven. En daar is dit nummer origineel op gebaseerd. Weet jij dat driezinnig gedichtje uit je hoofd? Of Nee, nee, nee. Dus weet ik niet. En ik heb het ook niet kunnen vinden. Ik heb nog zeggen, ik dan anders even oplezen, maar dat kan er ook Nee, ik heb er even naar gezocht, maar dat kon ik zo gauw niet vinden. Ja. Maar het... Ehm, nou ja, het is... het is eh, John Lennon die zegt zelf van... Eh, het is eh, ongeveer wat ik altijd deed. Hij vond het zelf niet zo'n bijzonder nummer. Ik vind het zelfs namelijk wel een heel bijzonder nummer. Ja? Als ik denk nu eh, dat, eh, dat ik weet dat ik, eh, hoe moet ik dat zeggen, dat jij weet wat, nou als ik denk dat er gaat komen, als ik weet wat ik denk dat er gaat komen, wat ingewikkeld allemaal. Ja. Dan is het volgens mij de, de beste plaat, de beste popplaat alle tijden geweest in de UK. Echt hoor? Ja. Oh, als ik... Dat ik weer niet kunnen vinden. Hij staat wel in de Rock and Roll Hall of Fame. Ja, ja, en dan heb je het waarschijnlijk over Imagine. Ja, ja, en dat is de, de, de nummer 1 hit, de, de, de popplaat alle tijden geworden, ik geloof eh, vorig jaar of het jaar ervoor, in, eh, in Engeland, in, in de UK. Oh. Ja, die hebben, de Engelsen hebben dat gekozen. Of de, oh, de, de, Rolling Stone had hem op de derde plaats staan, zag ik. Sorry? Rolling Stone, het blad. Oh, blad eh, Rolling Stone. Ja. ja. dat zou kunnen, ja. Ik kwam niet op de derde, derde plaats. Maar het is, ja, ik vind het, ik vind het zelf eh, ja, ik vind het eh, eh, een van de allermooiste nummers. Omdat ik het gewoon een mooi nummer vind, maar natuurlijk ook om tekst. Ja. want, want dat is dan wat Lennon ook nog zei. Can you imagine a world without countries or religions? Ja. En dat is wel een beetje altijd zijn ideaal geweest. Ja, ja. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ja, dus, dus ja, met een, ja, een positieve boodschap. En, eh, Jan, eh, Jan Rot, hè? Ik weet niet of je Jan Rot kent, maar die maakt allemaal hele mooie vertalingen. Want Jan Rot is van origine Engels en die woont al jaren in Nederland. En die spreekt ook ontzettend goed Nederlands trouwens. Oh. Maar eh, die maakt hele mooie vertalingen. Die heeft een heleboel Beatles-songs vertaald. Maar Imagine heeft hij ook vertaald oh, in het Nederlands. En die is heel dicht bij het origineel gebleven. En het is een heel mooi nummer. Ja. Maar goed, we hebben het nu over het origineel. Ja, nee, maar het is dus twee keer mooi. Het is een mooi nummer, mooie tekst. En het ligt ook mooi in het verlengde van eh, Happy Christmas Boys is over. Want ook qua boodschap is het daar het verlengde van. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel eh, mooi nummer om het jaar mee af te sluiten. En ook om een nieuw jaar mee te beginnen. Een beetje hoop eh, op een betere wereld, zeg maar. Een beetje hoop voor, voor de toekomst. Ja. ja. En uh, het, eh, het is niet alleen, het is ook heel sfeervol. En eh, voor sommige mensen is het ook nog wel vrij emotioneel, het nummer. Hm. Ik hoor jou weer een slok Berenburg wegkolken. Neem nog even een slokje. Ja. Nou, dan is je, je keel... Het is kerstvakantie, hè, dus ik begin wat vroeger. Nou, dan is je keel meteen gesmeerd. Ja. En dat wil dus zeggen dat je dan een hele goede aankondiging kon doen voor de laatste donderslag. Ja, en dan moet je een beetje goed in laten lopen. Dat ik niet door het intro heen tetter, want eh, dat is dan weer zonde. Ja, dat... Uh... Dat we echt vanaf de eerste ja, noot, van die piano... Ja. ja. Ja, ja, ja. Dus, nou, eh, om het jaar af te sluiten en ook vooral om het nieuwe jaar positief te beginnen... John Lennon met het nummer Imagine van de LP Imagine uit 1971. Tot volgend jaar. Hoi. Hoi. mooiste nummer uit de popgeschiedenis volgens de Britten. Imagine van John Lennon hoorde je. Dit jaar eh, ben ik naar de Verenigde Staten geweest en ik heb daar een paar weken vakantie gehad. In eh, die vakantie ben ik ook op het Lola, eh, nee, op het Loza Palooza Festival geweest in Mammoth Lake. En daar dus zag ik voor het eerst Los Lonely Boys spelen. Drie broers uit Texas, maar wel van Mexicaanse afkomst. Ze spelen ook wat Tex-Mex en eh, bluesrock en dat soort dingen. Eh, zij gaven een zinderend concert en in het najaar speelden ze ook nog eens een keer in de Melkweg in Amsterdam. En daar was ik dus ook bij. Een van hun mooiste songs laat ik nu horen. Superman. Why me I Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, gestoofde brei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag maken we een overschotel met spitskool. Hiervoor zijn de volgende ingrediënten nodig. Het is een maaltijd voor vier personen. 1 kg aardappelen, vastkokend, schoongeboend, dus niet geschild. 1 spitskool in reepjes, 2 eetlepels grove mosterd, 50 gram boter op kamertemperatuur, 1 duur pak spekblokjes van 250 gram of 250 gram verse spekblokjes bij de slager. 1 blik cocktailworstjes van 400 gram en die moet je even laten uitlekken. Eh, daar eh, heb je als materiaal een overschotel bij nodig, een overschaal van ongeveer 25 bij 30 centimeter. Anders past het er allemaal niet in. Hoe gaan we dit allemaal eh, bereiden? Nou, dat gaat als volgt. Snijd de schoongeboende aardappelen in plakjes en kook deze in water met zout in ongeveer 15 eh, minuten gaar. Kook ondertussen de kool in 10 minuten gaar. Giet de spitskool af in een vergiet en druk met een lepel het overtollige vocht eruit. Giet de aardappelen af en schep om met de mosterd en de boter. Laat dat afkoelen en breng het op smaak met peper. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Verhit een hapjespan zonder olie of boter en bak de spekblokjes in eh, ongeveer 5 minuten uit. Voeg de kool toe en roerbak nog 1 minuut. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel het mengsel over de bodem van de ovenschaal. Leg de cocktailworstjes erop. Verdeel de aardappelplakjes er dakpansgewijs overheen en bak de ovenschotel in het midden van de oven in 20 minuten goudbruin op 200 graden. Nog een tip, je kunt de ovenschaal één dag van tevoren bereiden. Bewaar het afgedekte in de koelkast en verwarm het circa 15 minuten in de oven op 180 graden. Heb je zelf een lekker eh, gerecht dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dat dan op naar rogierradio of naar 501rvd.gmail.com. En wie weet is jouw recept volgende keer in donderslag. Dit recept werd ingezonden door Maurice Jonker en hartelijk dank daarvoor. Succes met het bereiden van de overschotel met spitskool en voor straks eet smaken.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 is Radio 501. Is Radio 501. Stel je voor de hemel bestaat alleen uit lucht. godsdienst. Religie is een vlucht. En stel je voor. zitten ook tijdens deze laatste donderslag van 2010 weer vlak voor bieruur. En dan weten jullie het natuurlijk al lang al, het is tijd voor de bolplaat. De hele week konden jullie stemmen op een plaat van Lontol, Ernie en de Shakers van eh, de eh, bekende pianist Jan Rietman. En ik ga hen zo draaien. Ik moet eerst eventjes de nieuwe pol toelichten voor ik die plaat ga draaien. We hebben het eh, iets veranderd. Eh, de polplaat. De hele maand januari komen er pols met muziek uit de jaren 50. In februari uit de jaren 60. In maart uit de jaren 70. In april uit de jaren 80. En in mei uit de jaren 90 enzovoorts. En je kunt dan eh, steeds kiezen uit 10 platen. En de plaat met de nummer 2 notering komt de week erop in de herkansing. Nou ja, het wijst eh, zich allemaal wel vanzelf denk ik. Eh, dat kun je allemaal nalezen op mijn weblog rvd 501web eh, eh, nou, dat is dan gezegd. Het is nu tijd voor de polplaat van vandaag. En vandaag gaan we eens eventjes een lekkere plaat draaien van Long to Learning in de Shakers. Fred, geef me eventjes de uitslag. Ja, dankjewel. kijk, Fred geeft me net even een papiertje en daar staat op de plaat... Sarah Senorita, rock around the clock. Little Richard and Bobby Rydell, Elvis Presley, the Holy Hotel. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Lucy, do do do do. so funny. What a dog. Johnny is a joker as he try to steal my baby. He's a bird dog. op donderdag. Hey, helder hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. De polplaat hebben we net gedaan en dan is het tijd nu om de show af te sluiten. De laatste donderslag van 2010 is dus geschiedenis. Nou ja, bijna. Ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen en zo. Op mijn weblog rvd501.web-log.nl staat een link naar uitzending gemist. Als je daarop klikt, dan ga je naar de website en daar krijg je een overzicht van de Radio 501 programma's. Kies een programma uit en dan kom je bij de omschrijving van het eh, programma wat je hebt uitgekozen. En dan kun je hem meteen gaan beluisteren en of downloaden voor als je het programma op je iPod wil beluisteren. Uh, ga het maar even zelf onderzoeken. Als je het eerste programma start in die player die daarop staat en hij komt aan het eind van eh, het eerste uur, dan gaat hij automatisch over naar het tweede uur. Hij speelt dus gewoon door, Routinex niks voor te doen. Eh, de hele week ben ik te bereiken via e-mail rogier.radio501.nl en anders gewoon eh, via 501 eh, rvd.gmail.com Dus nogmaals 501 rvd.gmail.com ook ben ik op het internet te vinden in Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD501. Alles van Radio 501 kun je eh, vinden op de official homepage www.radio501.nl. Radio 501 kun je ook vinden op Hives, Facebook en Twitter. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen en dan is het nu tijd voor de dankspraak. Rob Ricard, hartelijk bedankt voor jouw platenkeuze. Eh, jammer dat Theo er nog niet bij kon zijn. Met zijn blabla-blog eh, door de inbraak in zijn studio is hij al zijn apparatuur kwijtgeraakt. En ik hoop eh, dat hij er in het nieuwe jaar weer helemaal bij is. Het Radio 501 team bedankt voor alle support en ook mijn redactieteam bedankt. Alle luisteraars ook bedankt voor de aandacht. En ik hoop dat jullie in 2011 weer luisteren. Volgend jaar eh, ben ik er weer op iedere donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En ik sluit af met de wekelijkse weekspreek Je bent dan rund als je met vuurwerk stunt. Goede jaarwisseling en tot de volgende week. Donderslag op donderdag! Helder was Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, en ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Oh, leuk hè? Ja, bijzonder. Sanzano. Heb ik nog wel vreselijk Hey! Keep smiling just like we used to do. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Godverdomme, we moeten de mensen wel denken!